4 uur, onderduif Nederwit met het NOS-journaal. De olieramp in de Golf van Mexico is grotendeels veroorzaakt... door foute beslissingen van oliemaatschappij BP en twee partnerbedrijven. Dat stelt een onderzoekscommissie die in opdracht van het Witte Huis... de oorzaak van de milieuramp onderzocht. De drie bedrijven hebben beslissingen genomen die hen tijd en geld bespaarden... zonder goed na te denken over de gevolgen daarvan. Een voorbeeld daarvan is het cement dat de boorput afdekte... Achteraf bleek dat het cement daar niet geschikt voor was, waardoor de boorput kon ontploffen. Dat leidde in april vorig jaar tot een milieuramp die geldt als een van de grootste in de geschiedenis. In de omgeving van Moerdijk is het gevaar naar de brand geweken. Omwonenden hoeven hun ramen en deuren niet langer gesloten te houden. Ook zijn de snelwegen A16 en A17 bij Moerdijk weer open voor verkeer. En het treinverkeer kan in de ochtend worden hervat... en schepen mogen weer varen op het Hollands Diep. Vanwege de rook was dat urenlang niet toegestaan. De brandweer gaf even na middernacht het zijn brandmeester... voor de grote brand in chemiebedrijf Chemiepak. De brandweer verwacht dat mensen in de ochtend gewoon naar hun werk kunnen... in de andere kantoren op het Moerdijkse industrieterrein. Het hoofd van de vredesoperaties van de Verenigde Naties... wil 1000 tot 2000 extra blauwhelmen naar Ivoorkust sturen. De Franse ondersecretaris-generaal van de VN, Leroy... zal de Veiligheidsraad daar binnenkort om vragen. Volgens Leroy zijn de extra troepen nodig vanwege de toenemende spanning in de voorkust. Ook moeten ze het hotel beschermen waar de winnaar van de presidentsverkiezingen, Wattera, zich ophoudt. Bovendien groeit de vijandigheid jegens de blauwhelmen. Volgens Leroy omdat de bevolking wordt opgehitst door de media. Die worden gecontroleerd door de zittende president Bakbo. Die weigert plaats te maken voor Wattera. Dan het weer tot de ochtendspits verraderlijk glad in Friesland, Groningen en Drenthe.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 Die hebben er toen hier in Nederland mee in hit gehad. In de jaren 60 is het ook opgenomen door Van Morrison. En het is terug te vinden op de cd-serie die heet The Bangmasters. Oud materiaal van Van Morrison dat eh, veel jaren later teruggevonden is... en wat uh, geremasterd is. En waar een nieuw stereo-effect aan is toegevoegd. De Midnight Special dus. Aandacht voor wederom een sterfgeval. Mike Carn was in de jaren 80 een van de oprichters... samen met David en Steve Bett van de groep Japan. band bestaande uit de leden David Sylvian en Steve Johnson. Dat waren eh, aanvankelijk broers, het zijn broers, maar... Eh, voor de gelegenheid eh, als artiestennaam hadden ze dan de namen David Sylvian en Steve Jensen. Oorspronkelijk heetten ze David en Steve Bett. En daarnaast hadden ze ook nog een, een buitenstaande Mick Korn. En Mick Korn is uh, twee dagen geleden overleden. De band Japan. Daar maakten ze allemaal onderdeel van uit. Je hoorde van eh, Japan Night Porter, een hit van de groep uit 1980. Nou, <laughs> deze moet ik hebben. Japan uit 1980... met McCartney, trouwens 52 jaar is geworden. En vervolgens had je Nicole Rieu, 1975, Bonjour à toi l'artiste. En Nicole Rieu is nog steeds actief in La Douce France... Femme, dat is de titel van de cd die afgelopen jaar van haar uitkwam in Frankrijk. Nicole Rieu, ik neem je mee naar de jaren 50 via een omweg. Eerst er even muziek uit eh, de 60s. De man ken je dus autoswelling niet zozeer deze song. Look that girl. 69 uitgebracht op de, op de LP, ik wou zeggen, de, de CD. <laughs> Op het album Love Man, de titel van dat album, 69. Een postuum uitgebracht album, dus de exacte opnamedatum... die hebben we niet helemaal meer kunnen achterhalen. Maar het zal zo'n beetje mm, halverwege de jaren 60 zijn geweest... dat Otis Redding dit opnam, Look That Girl. Dit is uit 1952 en zo dadelijk aandacht voor een radioprogramma dat al 60 jaar bestaat. Maar eerst Tony Bennett, Stranger in Paradise. Take my hand, I'm a stranger in paradise. All lost in a wonderland. A stranger in paradise. if I stand starry eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw dark despair from all that I hunger for. But open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be zo'n honderd LP's in zijn leven hebben opgenomen. <laughs> Onder andere ook hoogbejaard, je hoorde de stem van Tony Bennett. 1951, daar komt het uit. En je kon luisteren naar zijn opvatting en zijn uitvoering van Stranger in Paradise. Afgelopen avond hier groot feest op Radio 1. Want wat werd er gevierd het 35-jarige bestaan van Met het oog op morgen. Maar er zijn programma's die langer bestaan. <laughs> Ook deze week vierde, werd er in Engeland eh, een, het feit gevierd dat een radioprogramma 60 jaar bestaat. Doe maar. <laughs> Ja, arbeidsvitamine hier in Nederland bestaat nog langer. Maar dat, eh, dat lijkt niet meer op dat wat het vroeger was, het tegenwoordige arbeidsvitamine. dat heeft zoveel eh, uh, gedaanteonderwisselingen, eh, gedaantewisselingen gehad. Dat, maar wat ik je nu ga vertellen, dat eh, is al sinds jaar aan dag zo'n beetje hetzelfde. Het gaat om het programma The Archers, een hoorspelserie... die elke dag wordt uitgezonden door de BBC. De BBC Radio en... Je kan het um, enigszins vergelijken met wat wij hier in Nederland hebben de laatste tijd. Je hebt het eerder deze avond kunnen horen, Radio Bergeijk. Duurt een kwartier, en dat is mooi zat. En zo begon het ook in 1951 met The Archers. The Archers, dat gaat over het dagelijkse leven van een plattelandsdorpje. Een zogenaamd plattelandsdorpje dat Ambridge heet. En op dat dorp is een boerderij en die boerderij wordt beheerd door een familie. De boerderij blijft in handen van de familie. Het gaat eh, over van generatie naar generatie. En afgelopen zondag. Toen bestond het programma dus eh, precies 60 jaar. Ga er maar aan staan. En in al die 60 jaar is ook de tune steeds hetzelfde gebleven. door Sydney Torch en zijn orkest. En de melodie, dat is de herkenningsmelodie van de hoorspelserie van de BBC. The Archers, Archers en zoals ik al zei, de serie die bestaat eh, al 60 jaar. Afgelopen weekend werd het eh, jubileum gevierd van The Archers. Dit is Vara op Radio 1, de nacht klinkt anders. understood. Take Me Over, dat is eh, de titel van het nummer dat je hoorde. En de band heeft als naam Cut Slash Copy. Uit Australië komen ze die hoorden ze dus met dat eh, Take Me Over. Aanstaande zaterdag, nee niet zaterdag, aanstaande zondag gaan we op Radio 2 weer een nieuwe aflevering van uh, Sarah op zondag met Sarah Kroos. En in die uitzending zal ze René van Bavel ontvangen, de zangeres die onlangs een cd heeft opgenomen. 12 december jongsleden. Een andere zangeres die daar te gast was, Dorien Wiersman. Ik reed een tijdje terug heel vredig over een rotonde. De slaap nog in mijn ogen en de radio stond zacht. Toen ik een roze bobbel zag en even één seconde... aan een baby-ijsbeer in een roze poncho dacht bobbel die zo plotseling mijn volle aandacht scoorde... bleek een onderbroek met daarin een reusachtig lid. Ik werd nieuwsgierig naar aan wie die bobbel toe behoorde. Ik keek omhoog en keek recht in de harses van Jan Smit. Het lid van Jan Smit in een strakke roze boxer. Ik stond van schrik met volle kracht in één keer op mijn rem het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster. Vliegt ons aan in bushokjes, rijdt langs op elke tram. Ik reed een eindje verder en ontwaarde even later een soort gelijke bobbel in een groen met zwarte ruit. Jan Smit zijn lid leek in dat ruitje nog een stuk parater. Bobbels komen onder ruitjes altijd beter uit lid van Jan Smit in een groen geruite boxer. Het kan in al die bushokjes toch niemand zijn ontgaan. Het lid van Jan Smit, onze Nederlandse rockster. Het leek Goddorie wel een erupterende vulkaan. Dat Jan niet van tv en radio af is te meppen... is iets wat ik heb leren accepteren op den duur. Het fijne van tv is dat je altijd nog kunt zeppen. De radio kan uit en kranten kunnen op het vuur. Maar als je over straat rijdt heb je bitter weinig keuze. Dan krijg je of je wil of niet dat lid dus door je strot. Ik slik een heleboel, want ik ben heus geen religieuze. Maar het lid van Smit dat had ik liever niet gezien het lid van Jan Smit, ja ik ben me rot geschrokken. Ik slipte en mijn auto ging nog net niet in de rail. Het lid van Jan Smit zorgt voor scherven en voor brokken. Ik kan heus wel wat hebben, maar dat lid is mij te veel. We got to do our alma mater, we must do our alma mater. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. But I stopped off in the vestibule every time that bell would ring. Catch me playing with my ding ling ling oh. That is beautiful.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 Ding-a-ling. Ding-a-ling. Ding-a-ling. door Rine Wiersma. Die kon je voor Chuck Berry beluisteren met het lid van Jan Smit. Geen dubbelzinnigheid van haar, maar wel bij Chuck Berry met dat My Dingeling opgenomen in 1972 tijdens een optreden. En een ander optreden afgelopen weekend op zaterdag... dat eh, zal hem nog uh, heugen, inderdaad, want hij werd onwel. Hij moest van het podium gehaald worden naar het ziekenhuis... en is daar enige tijd gebleven, maar inmiddels is eh, Chuck Berry weer thuis... en bereidt zich voor het volgende optreden.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 Chuck Berry gecoverd. Je hoorde in eerste instantie de Beatles 1964 van het album Beatles for Sale. Rock and Roll Music vervolgens uit 1977. Van de LP Luxury Liner, de stem van Lou Harris, You Never Can Tell... met als ondertitel C'est la vie en vervolgens eh, de uit Groningen afkomstige The New Adventures... 1979, toen kwam hun single uit... waarmee ze ook de hitparade haalden, Come On. En die New Adventures die bestaan trouwens nog steeds. En die gaan eh, in het voorjaar optreden, in de lente. Het zal zijn op 16 april 2011. Dan is er namelijk een eh, popfestival in Zevenhuizen. Chillen Fields heet dat, Chillenfields. En daar zullen zij een van de uh, acts zijn in Zevenhuizen. Dus de New Adventures. En je hoorde ze met Come On. En Come On, dat is eh, ook bekend geworden in de versie van de Rolling Stones was volgens mij ook een eerste hit de, voor de Stones, Come On. En die eh, Stones, die, misschien heb je dat afgelopen zondag gehoord... die, waren, die kwamen uitgebreid eh, te sprake in OVT hier op Radio 1... tussen 10 en 11 op de, de vroege zondagochtend. de aanleiding was namelijk een boek dat eerder vorig jaar verschenen onder de titel Live, de autobiografie. En dat is dan namelijk de autobiografie van eh, Keith Richards. Nou, drie eh, eh, muzikanten en journalisten waren aanwezig in de OVT afgelopen zondag. heb je dat gemist? En ben je een Stones-fan, dan kan ik je aanraden om het programma alsnog terug te beluisteren. Want er is ook bij de radio-uitzending gemist. En dat is makkelijk te vinden via Google, OVT... Uh, eh, VPRO. En dan kom je vanzelf wel bij de uitzending van 2 eh, januari jongsleden... waar een uur lang gepraat wordt over de Rolling Stones. En ben je handig op de gitaar en Stones-fan... dan moet je helemaal luisteren. Want uh, een van de ehm, gasten daar aanwezig, dat was uh, uh, Alain Gasquan. Dat is een handige jongen op de gitaar. En die legt, dan uit, ook, legt ook uit hoe Keith Richards aan bepaalde licks kwam... die heel eenvoudig te spelen zijn, maar uiteindelijk zo vreselijk herkenbaar zijn geworden voor de hits van de Rolling Stones. Nou, nu we het toch hebben over de Rolling Stones en het repertoire van Chuck Berry... I said the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet. uit een beginperiode 1964. En zij namen ook meerdere stukken van Chuck Berry op. Come On er een van. En Around and Around, wat je juist hoorde, was er ook zo een. En zoals ik al zei, eh, aan het begin van deze plaat Around and Around van de Rolling Stones. Je kan op eh, internet de uitzending van OVT van afgelopen zondag hier op Radio 1 terug beluisteren. Want daar een uur lang het gesprek over de Rolling Stones. I'm Awake. Dat is de titel van het album dat vorig jaar uitkwam van zangeres Giovanka. En daarvan hoorde je Love Child. Tot aan het nieuws, Amy McDonald. I get up in the evening And I ain't got nothing to say I come home in the morning I go to bed baby. I could use just a little help. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. man. I ain't getting nowhere. Well, I'm just living in a dump like this. Or something happening somewhere. Hey, I just know where it is. Cause you can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You sit around getting older. There's a joke here somewhere, and it's on. I shed the weight off my shoulders. Come on, baby, the life's on me. Stay on the streets of this town and they'll be carving you up all night. They say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starving tonight. I'm dying for some action. I'm sick of syrup try to write this book, I need a love reaction. Hey, baby, give me just one look. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark. Even if we're just dancing in the dark.